Sit van der Linde met het NOS-journaal. KLM krijgt van het kabinet voorlopig geen staatssteun meer... omdat de luchtvaartmaatschappij het niet eens kan worden met de vakbonden... over toekomstige bezuinigingen. Vanmiddag verstreek de deadline die minister Hoekstra had gesteld. Hij eist toezeggingen over bezuinigingen tot 2025... maar pilotenvakbond VNV gaat niet akkoord. Zonder de miljardensteun van het kabinet dreigt faillissement van KLM. In Engeland, Oostenrijk en Portugal zijn zware coronamaatregelen afgekondigd. Vanavond maakte de Britse premier Johnson bekend dat Engeland opnieuw in lockdown gaat. Vanaf donderdag gaat alles op slot, behalve de crashes en het onderwijs. De maatregelen gelden in elk geval tot 2 december. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown. Vanaf dinsdag geldt er van 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends een avondklok. Basisscholen en winkels blijven wel open. In Portugal gaan delen van het land op slot. Het gaat onder meer om de regio's Lissabon en Porto. Inwoners daar mogen vanaf woensdag alleen nog naar buiten voor werk, school of boodschappen. Forum voor Democratie heeft de top 10 van de kandidatenlijst gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Na Thierry Baudet en Theo Hiddema staat senator Nicky Pauw Verwij op 3. Eerder was al bekend dat Joost Eertmans op 4 staat. Andere opvallende namen zijn die van oud-VVD-Kamerlid Wiebren van Haga op nummer 8 en het Brabant-Statenlid Hans Smolders op nummer 10 van de lijst. In de eredivisie heeft koploper Ajax vanavond met 5-2 gewonnen van Fortuna Sittard. De Limburgers kwamen in de arena op voorsprong, maar onder meer door drie strafschoppen haalde Ajax toch nog een ruime overwinning. FC Groningen was thuis met 2-1 te sterk voor VVV Venlo, dat vorige week met 13-0 van Ajax verloor. Het weer nog. Vanavond trekt de regen over het land en vooral aan zee gaat het harder waaien. Temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen overwegend bewolkt, later op de dag regen. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Girl, I want your love, girl, I need your love, found love. Girl, I want your love, girl, I need your love, but I want your soul. soul, soul, soul. This is My House, the radio show. show, show, show.